Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het grootste toestemming hebben om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen... mag waarschijnlijk toch meedoen. Dat zei partijleider Roemer in Met het oog op morgen. In aanloop naar de verkiezingen in maart rommelt het bij de SP. In Hoorn en Rijswijk heeft het landelijk partijbestuur besloten... dat de lokale afdeling niet mee mag doen aan de verkiezingen... omdat de leden zich niet genoeg hebben laten zien in de wijken. Nog eens 15 gemeenten hebben nog twee weken om te laten zien dat ze actief genoeg zijn. Volgens Roemer is het bij sommige afdelingen een probleem dat er niet genoeg raadsleden, bestuursleden en vrijwilligers zijn. Als je die niet op de been kan krijgen, dan moet je niet zeggen laten we het toch maar proberen, zei de SP-partijleider. Het hoogste gerechtshof in Griekenland heeft bepaald dat twee Syrische vluchtelingen veilig kunnen worden teruggestuurd naar Turkije. In het kader van het akkoord tussen de EU en Turkije van vorig jaar maart. Het asielverzoek was in hoge beroep afgewezen. De twee vochten hun uitzetting naar Turkije aan. De hoogste rechter heeft hun zaak nu verworpen, met het argument dat Turkije veilig is. De Griekse rechter zegt dat teruggestuurde vluchtelingen in Turkije niet worden bedreigd of onmenselijk behandeld. Dat hebben Turkije en de EU samen afgesproken. De uitspraak kan gevolgen hebben voor enkele duizenden Syriërs die of al hebben gehoord dat hun beroep is afgewezen of die nog in de asielprocedure zitten. De politie heeft begin van de nacht zo'n 20 voetbalsupporters opgepakt op het station van Zwolle. De fans van Coahet uit Deventer zouden de trein waarin ze zaten hebben vernield. De supporters, die op weg naar huis waren na een uitwedstrijd in Emmen... werden in Zwolle opgewacht door fans van de rivaal Pek Zwolle. Op het station was veel politie om een confrontatie te voorkomen. Vanwege de situatie had de politie het treinverkeer korte tijd laten stilleggen. Het weer. Vannacht en de komende ochtend kans op mist.